Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws... dat de VN-veiligheidsraad een plan steunt voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. De Veiligheidsraad nam een resolutie van de VS aan. Daarin worden Israël en Hamas opgeroepen het plan onmiddellijk en volledig uit te voeren. De leiding van Hamas heeft positief gereageerd... En volgens de Amerikanen heeft Israël het plan geaccepteerd... Maar de Israëlische premier Netanyahu spreekt dat tegen. Hij wil pas een wapenstilstand als Hamas volledig is ontmanteld. De hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen gaat weer geld krijgen van Nederland... schrijft de missionair minister Schrijnemacher in een brief aan de Kamer. Het geld voor de UNRWA werd begin dit jaar stopgezet... nadat Israël had gemeld dat medewerkers betrokken waren geweest bij de aanval van 7 oktober... De VN concludeerde dat de beschuldigingen niet waren onderbouwd met bewijs. Ondanks de coronacrisis en energiecrisis zijn de schulden bij bedrijven de afgelopen jaren afgenomen. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de winsten zijn toegenomen. Ook kunnen bedrijven minder makkelijk leningen krijgen bij banken... door strengere regels sinds de kredietcrisis. Dat bedrijven minder schulden hebben betekent dat ze beter in staat zijn om klappen op te vangen. Het CPB meldt verder dat de spanningen in de wereld nog wel een risico vormen voor de Nederlandse economie. Frenkie de Jong is niet op tijd fit voor het EK en dus komt hij niet uit voor het Nederlands elftal. De middenvelder heeft te veel last van een enkel blessure. Bondscoach Koeman moet nog beslissen of hij een vervanger voor de Jong naar aan de EK-selectie wil toevoegen.